Clemens Peters met het NOS Journaal. Het campagneteam van Hillary Clinton verwijt Donald Trump dat hij oproept tot geweld. Trump zei op een verkiezingsbijeenkomst dat het recht om wapens te dragen in gevaar komt... omdat Clinton, als ze president wordt, rechters gaat benoemen die dat recht willen beperken. En hij maakte vervolgens de opmerking dat aanhangers van het Tweede Amendement daar misschien wel iets op weten. In dat amendement is het recht op het bezit van vuurwapens vastgelegd. Volgens de campagneleider van Clinton roept Trump daarmee op tot geweld tegen Clinton. De woordvoerder van Trump zegt dat hij bedoeld heeft dat deze groep aanhangers samen een vuist kan maken in het stemhokje. Onderzoekers van onder andere de Wageningen University denken dat ze een doorbraak in de strijd tegen malaria hebben ontdekt. Samen met wetenschappers uit Kenia en Zwitserland hebben ze een geurval ontwikkeld om malaria-muggen te vangen voordat die kunnen toeslaan. Een proef met de val in Kenia is erg veelbelovend. In de nieuwe lokval zit geen gif, maar een geurstof die net zo ruikt als een mens. In het gebied waar de val werd getest riep het aantal mensen met een malaria-infectie met 30% terug. Judoka Annika van Emden heeft op de Olympische Spelen brons gehaald. In de klasse tot 63 kilo versloeg ze de Braziliaanse Mariana Silva. De bronzen plak is de tweede Nederlandse medaille... na de gouden medaille van wielrenster Anna van der Breggen. De Nederlandse turnsters zijn in de landenwedstrijd zevende geworden... terwijl ze zich als achtste voor de finale hadden geplaatst. De Amerikaanse turnsters werden voor de derde keer Olympisch kampioen... voor Rusland en China. Real Madrid heeft voor de derde keer de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar won in het Noorse Trondheim na verlenging met 3-2 van Europa League winnaar Sevilla. Dat ook in 2014 al de tegenstander in het Supercup duel was. Carvajal scoorde in de verlenging de winnende treffer voor Real. Nadat Sevilla met 10 man was komen te staan na de tweede gele kaart voor Kolocicak. Het weer. Het koelt vannacht af naar ongeveer 11 graden. Wel neemt de kans op buien toe en ook morgenochtend gaat dat door met kans op onweer.